Van de Vries met het NOS Journaal. Alle demissionaire NSC-ministers en staatssecretarissen stappen uit het kabinet. Dat hebben ze gezegd nadat eerder vanavond demissionair buitenlandminister Casper Veldkamp opstapte. Hij had in de ministerraad nieuwe maatregelen voorgesteld tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza... en vroeg de andere bewindslieden om steun. Hij vond de tegemoetkoming van de ministers onvoldoende om betekenisvolle maatregelen te kunnen nemen. Veldkamp heeft er geen vertrouwen in dat hij in de toekomst genoeg kan doen tegen de situatie in Gaza. Eigenlijk zou er vanavond in de Tweede Kamer een debat zijn over Gaza. Daar zou mogelijk een motie van wantrouwen tegen Veldkamp worden ingediend. De demissionaire buitenlandminister van NSC zegt dat hij naar huis gaat en een ontslagbrief gaat schrijven. De verdachte, die is aangehouden voor de gewelddadige dood van Lisa van 17 uit Apkoude... wordt in verband gebracht met nog twee andere zaken. Gisteren werd hij opgepakt voor een zedenmisdrijf op de Weesperzijde in Amsterdam. Daar werd vorige week een vrouw mishandeld en seksueel misbruikt. De politie verdenkt de opgepakte man ook van een poging tot ernstig seksueel geweld eerder deze maand. De verdachte is een man van 22. Hij werd gisteravond aangehouden op een locatie van het COA in Amsterdam. Hij is een asielzoeker die daar verbleef. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat hij Lisa seksueel heeft misbruikt. De brand die gisteren ontstond op de Brunsumer Heide in Zuid-Limburg... heeft een gebied groter dan 10 voetbalvelden verwoest. De brandweer was nog tot vanochtend bezig met blussen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Vanochtend brak er opnieuw brand uit op de Brunsumer Heide... maar die was snel onder controle. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en soms wat regen. En het gaat of 13.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 I ain't know that she can flex like that. Made me like it like tap, tap, tap. She been taking that master class. Shot it getting after that. Oh, yeah, you know. She a bad one, keep it low key. Sweats on when I met her down in Long Beach. Now she headed home, had to study. Then she hit my phone, you got a party. She deserve it. She been working, body like the PCH, I'm swerving this. All winter long, she been on the pedestal. Now my phone blowing up like a pedophile and that's no cap. She been working, but she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? And she say that she want me, and that's no cap. She been working, she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? I, I, I bounce that ass up and down. You gon' make your mama proud. I, I bounce that ass to the side and keep me satisfied. I'm about to bounce that ass up and down. Everybody sitting wild. Now bounce that ass to the side, to the side, now bounce that. let me not say that. Hey. is empty. like I just broke out the asylum, I'ma stay ducking and diving. Ain't got time to be acting friendly. Cause when I bang out the sound, I'm causing a frenzy. Everybody go to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hands to go. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. Move. titty. I like girls with titties, but they gotta look pretty. Ha, you know I act silly, but nah, look, really. We wanna see you bouncing, man. Matter of fact, let me see y'all clap your hands. Come on, shake your hips, make a twist, raise your hands, pump your fist. Where's my drink? To the bar, need a shot of Patron. Got me bugging on a microphone, talking all this shit. But it's time for me to go and for y'all to dance. to go back and forth. Come on.